ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie medewerkers van een jeugdzorginstelling in Alfa aan de Rijn zijn opgepakt... omdat ze verdacht worden van het seksueel misbruiken van minderjarige bewoners. Een van de verdachten, een man van 24, zou seks hebben gehad met een meisje van 14. Hij was uitzendkracht en werkte als begeleider op de locatie waar zij woonde. De andere verdachten zijn mannen van 20 en 28. Bij de instelling in Alphen aan de Rijn worden alleen nog vrouwelijke begeleiders ingeroosterd voor nachtdiensten. Bij een motorongeluk in Hoek van Holland is gisteravond iemand overleden. Het slachtoffer zat achterop en is nog gereanimeerd, maar dat hielp dus niet meer. De bestuurder van de motor is opgepakt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. En de brandweer heeft gisteravond een kat gered die een ongeplande autorit had gemaakt. Baasjes waren het dier kwijt en checkten de GPS-chip in de halsband. Daar zagen ze dat hun huisdier op hoge snelheid over de snelweg A2 reed. Bij Purmerend kwam hij tot stilstand en werd de brandweer gebeld. Die moest een ruit inslaan van een geparkeerde auto om de kat te bevrijden. Darter Michael van Gerwen stond gisteravond lekker te gooien op het WK. De Nederlander plaatste zich soepel voor de derde ronde, was te zien bij Viaplay. Michael van Gerwen heeft dubbel 8 nog niet gemist. En dat blijft zo 100% op dubbel 8. En hij sloopt O'Connor vooral met een aantal hele belangrijke finishes. Even verslapt in de derde set. Daardoor kon hij hier nog een setje winnen. Maar uiteindelijk is eh, Van Gerwe amper in de problemen geweest. Eerder op de avond lukte Danny Noppert niet om door te gaan naar de derde ronde. Hij ligt eruit. Op het WK darts hebben ze vanaf vandaag een kleine kerstpauze. Zaterdag gaan ze verder met nog zes Nederlanders in het toernooi. En het weer, af en toe wolken, maar vooral veel zon vandaag. Er staat een koude wind en het is al niet warm.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 Dat doen ze tijdens de jaarlijkse campagne Actie Kerkbalans... die voor veel kerken een belangrijke inkomstenbron is. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen schuldig bevonden... aan het plannen van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap... Volgens de rechter wilden ze in de buurt van Manchester... zoveel mogelijk Joodse mensen doden met automatische wapens. Wat voor straf ze krijgen horen ze in februari. Een kat die vastzat onder een motorkap in Utrecht... is per ongeluk meegereisd naar Purmerend. De baasjes van het beest kwamen daarachter... doordat hij aan zijn halsband een tracker had hangen.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 I think of you. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. love. Can you find one reason, baby, just to let me fall? Oh, I will always love you. No matter what they say, no. Let the people do their talking.